uur. Renate Kok met het NOS Journaal. De eerste vlucht met Nederlanders die in Marokko waren gestrand... wordt over ongeveer een half uur op Schiphol verwacht. In Marokko zitten nog ongeveer 3000 Nederlanders vast. Meer dan in welk ander land ook. Ze kunnen niet weg door de strenge afgrendeling in Marokko... vanwege het coronavirus. Minister Blok schrijft in een tweet dat de Nederlanders die nu onderweg zijn... gestrande reizigers zijn in urgente situaties. We blijven hard aan werken dat ook de overige reizigers veilig thuiskomen, schrijft de minister. In een kanaal bij Havelte in Drenthe is een auto gevonden met daarin een lichaam. Die auto is van een man uit Sittard die sinds januari wordt vermist. Het lichaam is nog niet geïdentificeerd. De politie begon afgelopen middag met de zoekactie in het kanaal ten zuiden van Havelte. Vanavond werd de Volkswagen uit het water getakeld... en meldde de politie dat het om de auto van de 36-jarige Limburger gaat... die sinds begin dit jaar wordt vermist. Italianen mogen vanaf 4 mei weer hun huis uit om op bezoek te gaan bij familie, mits ze in dezelfde regio woont. Dat heeft premier Conte aangekondigd in een tv-toespraak. Hij stelde nog meer versoepelingen van de coronamaatregelen in het vooruitzicht. Zo mogen fabrieken en de bouw weer aan de slag en restaurants mogen afhaalbestellingen aanbieden. Individueel sporten wordt ook weer toegestaan, parken gaan weer open en er mogen weer maximaal 15 mensen bij een begrafenis zijn. De lockdown gold sinds 9 maart en in Noord-Italië al sinds 21 februari. In Hongkong hebben honderden mensen gedemonstreerd voor meer democratie en tegen de invloed van China. Het was de eerste grote protest sinds maart. Toen werden massale bijeenkomsten verboden vanwege het coronavirus. Volgens, een, eh, volgens persbureau Reuters waren er zo'n 300 betogers in een winkelcentrum. De politie heeft ze daar uiteengedreven. gedreven. Het weer. Vannacht is het helder en landinwaarts koelt het af tot een graad of twee. Koningsdag begint dan zonnig, maar wel koud.